Rond half twaalf werd het treinverkeer van en naar Den Haag. Engeland heeft de warmste oktoberdag ooit achter de rug. De temperatuur was met 29,9 graden net iets hoger dan het vorige record uit 1985. Ook in Nederland en België werden records gebroken. Het was de warmste 1 oktober ooit temperatuur liep in de beeld op tot 26 graden, bijna 2 graden warmer dan het vorige record op 1 oktober. Dat was in 1908. Het weer vannacht helder, maar in het westen ook kans op dichte mist.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 Uit een kast van een kwekerij was bestrijdingsmiddel vrijgekomen. Het gas leidde tot veel irritatie bij mensen in de buurt. Ze werden misselijk, moesten braken en hadden last van de luchtwegen. Ze zijn door ambulancepersoneel behandeld. De politie sloot de buurt een tijdje af, maar tegen middernacht was het bestrijdingsmiddel vervlogen en mochten de mensen terug naar huis. Het is niet duidelijk waarom het bestrijdingsmiddel in Schavelzanden tot problemen heeft geleid. De milieupolitie zoekt dat uit. Het middel wordt vaak gebruikt in bloemkwekerijen. Minister Donner van het CDA is een geschikte opvolger van Herman Cenk Willink als vicepresident van de Raad van State. Dat heeft voorzitter Peetoom van het CDA gezegd in Met het oog op morgen. De naam van Donner zoomt al een tijdje rond, maar het is voor het eerst dat de partij openlijk een naam noemt voor de functie. De PvdA Cenk Willink vertrekt op 1 februari. De procedure voor zijn opvolging lijkt vertraging op te lopen. Premier Rutte had toegezegd dat direct na het zomerreces een procedure zou worden gestart met een advertentie, maar die is nog niet verschenen. In Tunesië is officieel de campagne begonnen voor de eerste vrije verkiezingen van het land. Over drie weken wordt een grondwetgevende vergadering gekozen die de voorwaarden voor een democratisch Tunesië moet gaan formuleren. In de steden